uur. Kasper Meijer met het NOS-journaal. De Franse president Macron heeft volgens de prognoses de eerste ronde van de presidentsverkiezingen gewonnen. Hij zou bijna 28% van de stemmen hebben gekregen. Op nummer 2 staat de rechtsradicale kandidaat Marine Le Pen met 23 De definitieve uitslag is er nog niet. Inmiddels is 97 van de stemmen geteld. Over twee weken nemen Macron en Le Pen het tegen elkaar op... in de beslissende tweede ronde van de Franse presidentsverkiezingen. Het aantal faillissementen is vorige maand opnieuw gestegen... in vergelijking met dezelfde maand vorig jaar. Dat meldt de Kamer van Koophandel. Het waren 160 gevallen, 22 meer dan een jaar eerder. Tijdens de coronapandemie daalde het aantal faillissementen juist. Vorig jaar viel het laagste aantal bedrijven om sinds 1990. Dat kwam voornamelijk door de coronasteun van de overheid. Daardoor bleven er ook bedrijven overeind die in een normale tijd wellicht failliet zouden gaan. De economie van Oekraïne kan dit jaar krimpen met wel 45 procent... doordat veel bedrijven dicht zijn en de export is ingestort. Dat verwacht de Wereldbank in Washington. Volgens de organisatie maakt het voor de uiteindelijke krimp vooral uit... hoe lang de oorlog nog gaat duren... De gevolgen van schade aan bijvoorbeeld infrastructuur is niet meegenomen in de prognose. De uittocht van miljoenen Oekraïners naar andere landen... heeft volgens de Wereldbank ook negatieve effecten op het economisch herstel. Vanaf vandaag geldt er een aangepast beleid voor coronatesten. Wie een positieve zelftest heeft, hoeft niet meer naar de GGD voor een PCR-test ter bevestiging. Het blijft overigens wel mogelijk om een PCR-test te laten afnemen bij de GGD. Bijvoorbeeld voor wie een herstelbewijs wil ontvangen om mee op reis te gaan.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 Waar zijn de dagen dat ik alleen maar dacht aan jou? Waar zijn de dagen dat ik zei, ik hou van jou? En ik weet, we moeten praten, maar daar ben ik niet zo van Bellen steeds weer uit tot later. Tot het echt niet anders kan. Ik verzamel al mijn moed. Kan er niet meer speel al maanden deze rol. Ben mezelf al lang niet meer. En je hebt het zelf niet door, maar je speelt het met me mee.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 Voor de tweede maand op rij is het aantal faillissementen gestegen... in vergelijking met een jaar geleden. Dat meldt de Kamer van Koophandel. In maart waren het 160 gevallen, 22 meer dan een jaar eerder. De beslissende ronde van de presidentsverkiezingen in Frankrijk... gaat over twee weken tussen Emmanuel Macron en Marine Le Pen... Ze eindigden bij de eerste ronde als de nummers 1 en 2. De overige 10 kandidaten vallen af. De economie van Oekraïne kan dit jaar krimpen met wel 45 procent... doordat veel bedrijven dicht zijn en de export is ingestort. Dat verwacht de Wereldbank in Washington. Het weer, het wordt een droge dag met zon, maar ook wat sluierbewolking bij 13 tot 17 graden. het regent alle dagen en ik zie geen hand volgen. Jij en ik toch samen, dat zou altijd zo zijn. sees my good deeds and she kisses me away. not the beat, no Unless it's with you I wanna dance beat, Unless it's with you Tell me who do I call when I lose my mind Four in the morning, I'm on fire with you I'm running too Got a diamond heart, you work hard, nothing compares when I'm in your arms. Don't go, cause you'll never know. Oh, hey. Don't need drama, I just need one word to get to you. So tell me now, do you want it? Cause these dancing feet don't cry to the like that you ain't hit my tears are blue.